Kees Rood met het NOS-journaal. In Noorwegen zoekt de politie naar een tweede dader van de schietpartij van gisteren. Dat melden Noorse media op basis van politiebronnen. Ooggetuigen zouden hebben verklaard dat de dader een handlanger had. Op welke manier hij betrokken zou zijn bij de aanslagen is niet duidelijk. De premier van Noorwegen bezoekt een crisiscentrum bij het eiland waar gisteren de schietpartij was. Over een half uur geeft hij een persconferentie. De verdachte van de aanslagen in Noorwegen heeft onlangs zo'n 6000 kilo kunstmest gekocht, zegt een toeleveringsbedrijf. De opgepakte man heeft een groenteteeltbedrijf en daardoor kon hij aan grote hoeveelheden kunstmest komen. Dat kan worden gebruikt als grondstof voor explosieven. Volgens de Noorse politie blijkt uit de website van de verdachte dat hij rechtse en christelijk fundamentalistische sympathieën heeft. Hij heeft op het internet diverse keren geschreven over zijn afkeer van de islam. Vorig jaar schreef hij dat de PVV van Geert Wilders zich met recht een echte conservatieve partij mag noemen. In reactie noemt Wilders de verdachte een gewelddadige, zieke psychopaat. In haar huis in Amsterdam is de actrice Ina van Fase overleden. Ze begon haar toneelcarrière bij de Nederlandse Comedie en ging ook werken voor de televisie. Van Fase werd door haar samenwerking met Wim Zonneveld ook bekend als cabaretière. Hij vroeg haar in de jaren 60 voor een theatershow. Ina van Vaassen wordt vrijdag begraven. Ze was 62. Bij een autoongeluk in Middenbeemster bij Purmerend zijn vijf mannen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond, onder wie de bestuurder. Volgens de politie reed de auto met hoge snelheid over een vluchtheuvel, botste hij tegen een bloembak en kwam de auto in een weiland tot stilstand. In België stappen twee vrouwen die een boerka dragen naar het grondwettelijk hof. Ze zijn het niet eens met het verbod op de boerka dat vandaag van kracht is geworden. De twee boerka-draagsters noemen het verbod buiten proportie. Ook vinden ze dat het in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Het weer, in het hele land kans op buien bij een stevige wind. Het wordt niet warmer dan 16 tot 18 graden. Morgen blijft het onstuimig, nat en fris met 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 4 kilometer.